Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Israëlische luchtmacht heeft een brug over de Litani-rivier in Zuid-Libanon verwoest. De brug is onderdeel van belangrijke infrastructuur voor Libanezen. Maar volgens defensieminister Katz van Israël wordt hij ook gebruikt door Hezbollah... onder meer om wapens te vervoeren. Die beweging is een bondgenoot van Iran. Hezbollah mengde zich in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran... na de dood van de hoogste Iraanse leider Khamenei. Eerder vandaag gaf Israël het leger de opdracht om in Libanon huizen langs de frontlinie met Hezbollah te vernietigen. Cuba is begonnen aan het herstellen van het elektriciteitsnetwerk. Gisteravond viel de stroom voor de tweede keer deze week uit... waardoor de 10 miljoen inwoners zonder zaten. De elektriciteitsproblemen in Cuba zijn verergerd... sinds de VS begin januari de olietoevoer van Venezuela naar Cuba stopzette. Zonder olie kan Cuba geen stroom opwekken. Venezuela leverde tot de blokkade ongeveer de helft van de brandstof voor Cuba. De A4 bij Leiden is afgesloten na een groot ongeluk. Richting Amsterdam botsten zes auto's op elkaar. Volgens Omroep West zijn er veel hulpdiensten opgeroepen... waaronder vier ambulances en twee brandweerwagens. De ANWB zegt dat de weg nog zeker tot vijf uur vanmiddag dicht blijft. En het verkeer dat achter het ongeluk in de file stond... is weggeleid door de politie. De politie noemt het levensgevaarlijk dat fans van Ajax vanmorgen de A4 zijn opgelopen om de spelersbus toe te juichen. De bus was op weg naar Rotterdam voor de klassieker tegen Feyenoord. Op beelden is te zien dat tientallen fans met fakkels in de hand de snelweg opliepen. Dan het weer, veel zon, weinig wind en rond de 15 graden.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 I'm so used to the pain. that I can't see the sunshine no more. I'm so used to the pain that the love sickness feels like a cure. But if only you gave me the keys to your soul and let me Feel like I never loved.